Vanochtend kwamen er berichten dat het Egyptische leger twee uur na de eerste melding van de verdwijning een noodsignaal zou hebben ontvangen van het toestel. Dat zou dan automatisch zijn verzonden. Maar het leger sprak later tegen dat het zo'n noodsignaal heeft ontvangen. De A320 van Egypt Air verdween van de radar kort nadat hij het Egyptische luchtruim was binnengevlogen. Op de Middellandse Zee is het Egyptische leger een zoekactie gestart. Het Duitse chemiebedrijf Bayer wil de Amerikaanse zadenproducent Monsanto overnemen. Die produceert genetisch gemanipuleerde zaden en bestrijdingsmiddelen voor de landbouw. Ook wordt er vaak tegen het bedrijf gedemonstreerd... omdat Monsanto veel patenten aanvraagt op natuurlijke eigenschappen van groenten. Staatssecretaris Van Dam is daar ook tegen... omdat het zo voor kwekers onmogelijk wordt om veredelde groenten van andere bedrijven verder te ontwikkelen. Een fusie tussen Bayer en Monsanto zou leiden tot het grootste zadenbedrijf ter wereld. De werkloosheid is vorige maand opnieuw licht gedaald naar 6,4 van de beroepsbevolking. In januari zat nog 6,5 zonder werk, meldt het CBS. De werkloosheid is de afgelopen drie maanden steeds licht gedaald, behalve onder jonge mannen. Het opslaan van de hoog radioactief afval in petten gebeurt onveilig en onwettig. Dat zegt oud-directeur Saris van het Energieonderzoekcentrum Nederland. Volgens hem kan de kernreactor door de slechte beveiliging een aantrekkelijk doelwit zijn voor terroristen. Het staat in een bezwaarschrift van Saris dat in handen is gekomen van het radioprogramma Argos. In petten zouden honderden vaten nucleair afval in een lood staan die eigenlijk moeten worden bewaard in Zeeland. Er is geen geld voor het transport. Het weer, wolkenvelden met vooral in het oosten en noorden ook zon. Vanmiddag in Brabant en Zeeland tot buien.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 Bij Amsterdam is wel zojuist een ongeluk gebeurd. Op eh, de A10. De A10 West richting de A10 Zuid. Bij Amsterdam Slotervaart staat 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. A12 naar Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouda. 4 kilometer.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 Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor. Hit the dance floor.